12 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De Franse oud Alain Juppé is niet bereid om zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen als François Fillon zich terugtrekt. Juppé werd in de conservatieve partij gezien als een mogelijk alternatief voor Fillon die verwikkeld is in een schandaal. Hij ligt onder vuur omdat hij zijn vrouw heeft laten uitbetalen als parlementair medewerker, terwijl ze hoogstwaarschijnlijk niet of nauwelijks in die functie heeft gewerkt. De grootaandeelhouders van de Telegraaf Mediagroep trekken zich niets aan van het hogere bod van Talpa. Wij verkopen onze aandelen niet, zeggen het Mediahuis en de familie van Puienbroek in een verklaring. Samen hebben ze bijna 60% van de aandelen in handen en ze hebben zelf een bod op tafel gelegd. Ze gaan er nog steeds vanuit dat de mol niet moeilijk gaat doen en zijn belang aan hen zal verkopen. De Franse autobouwer Peugeot Citroën neemt het Duitse Opel en het Britse zusje Vauxhall over voor 2,2 miljard euro. Het concern heeft erover een akkoord bereikt met eigenaar General Motors. De Fransen worden door de overname de tweede autofabrikant van Europa na Volkswagen. De Franse autobouwer Ron, de directeur van de FBI spreekt tegen dat president Obama vorig jaar Donald Trump heeft laten afluisteren. Dat meldden de New York Times en NBC. Trump kwam zaterdag met zijn beschuldiging in een serie tweets zonder met bewijzen te komen. Zijn perschef sprak een dag later alleen van zeer verontrustende berichten die moeten worden onderzocht. Jeugdbendes kosten de samenleving elk jaar honderden miljoenen euro's. Dat blijkt uit onderzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie. In het bedrag zit niet alleen de schade die door de jonge criminelen wordt veroorzaakt. Het gaat ook om de kosten voor de inzet van leerplichtambtenaren, uitkeringen, schuldhulpverlening en misgelopen belastingen. Het weer bewolkt, in de zuidelijke helft van het land wat regen, in het noorden ook wat zon. Het wordt maximaal 8 graden, morgen ook bewolkt, wat regen en soms wat zon. En dan wordt het 5 tot 9 graden. Woensdag gaat het harder regenen. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A27 Gorkum-Breda... tussen knooppunt Gorkum en Nieuwendijk, 5 kilometer.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 Ook ik wens u een hele smakelijke lunch toe. En uh, goedemiddag, weer een eh, nieuwe week. Ja. En, we gaan er maar eens een mooie uitzending van maken om de week te starten. Zo is toch? Dat. Ja, Je bent weer helemaal... Nee, nog niet helemaal, maar ik heb geen zin meer om thuis te zitten. En beter, wou ik zeggen. <laughs> nee, ik ben niet helemaal beter nog. <laughs> Nee. <laughs> <laughs> nou ja, goed. Eh, eh, je stem is in ieder geval aanwezig. Dus dat is zo is dat. en eh, zelf ben ik nou ja, half om half. dat was wel lekker hoor. Net als broodje. Een pistoletje half om half gebakken. <laughs> maar eens even kijken of we ook nog een lekker stukje muziek in huis hebben, Dolly, toch? Oh, wacht even, ik moet je nog even oh, open ja, mee aan. Ja, daar ben je helemaal ontwend hè, om mijn eh, eh, <laughs> microfoon open te zetten. vorige keer zet ik hem open, kijk, Sound of Silence. Dus ja. <laughs> ja, daar was ik goed in Ja, maar die, krijgen, maar krijgen we nu weer. Alleen een hele speciale uitvoering. Ja? Namelijk Disturbed. Wat is dat? Een, nou, eh, een beetje gestoord. Oké. <laughs> Hello, darkness, my old friend.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 turn my collar to the cold and damp when my eyes were staring Sound of Silence, Dolly, toch? Nou, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik best onder de indruk ben. Ja. De een prachtige uitvoering. Normaal gesproken heb ik het nooit zo op koffers. Maar ik vond deze wel heel bijzonder. Nou. Trouwens, eh, eh, Ruud had van de week in zijn programma ook een hele... was donderdag geloof ik. Ja. Had hij ook een koffer eh, van een liedje van Simon Carfunkel. Dat was ook al zo goed. Oké. Ja. Maar weet je nog welk nummer het was? Nee, weet ik niet meer. Nee. Dus je had maar anders had ik hem opzocht. Ja, ja, ik ja, ja, opzocht. We kunnen hem even bellen. <laughs> ja. U, u hoort de Dolly luister luisteraar. Kunt u mij nog tot u mij nog kan? Ja, we kennen jou nog. <laughs> we kennen jou nog. en we zijn blij. meegenomen. En we zijn natuurlijk blij dat je terug bent. Ja, nou, eh, ik ook hoor. Ik vond het nou wel mooi geweest.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 <laughs> Ja, ja dat is dan, hè? Ja, Asnevoer. Ja, ja. Ja, ja, daar ging het toch ook om? Hadden geen misverstanden. Eh, ja, ja, ja. <laughs> is er allemaal boze brieven. Ja, eh? <laughs> ruzie, ruzie met mijn thuisgrond. Eh, ken ik ook niet hebben. heb jij nog, ondanks het feit dat je onwel was, om het zo maar eens te zeggen... leuk, toch nog leuke dingen meegemaakt op je, op je ziekbed? Zeg maar dat je zegt van nou, ik lag daar wel ziek te zijn... maar toen gebeurde er dat of toen gebeurde er dat... en daar was ik toch een dag weer een beetje beter van. Nou, ik zal jou vertellen. één ding wat gebeurde. En dat vond ik zo lekker. Eh, ik lag in het ziekenhuis. En, uh, het ziekenhuis? ja, oh, dat wist ik helemaal niet, joh. Ja, ik heb in het ziekenhuis gelegen, oh. poosje. Oh. En ik had al eh, ruim een week niks gegeten. Want dat ging niet meer. En toen op een gegeven moment ging het bordje nuchter eraf. Dus toen mocht ik eten. En toen kwamen ze langs met het avondeten. Laten ze nou toch hutspot hebben. En dat lust bij mij thuis niemand. Dus ik maak het ook nooit, terwijl ik te gek op ben. Nou, ik heb echt gezegd toen ze zeiden van hoe, heeft het gesmaakt? Toen zei ik nou of ik bij de bokdoren zat. Echt. <laughs> hey, en wat zat erbij? Speklapjes? Of? Eh? Nee, een balletje gehakt. die, was, die was dan niet zo, maar die, die hutspot, jongen. Nou, ik denk, oh, en toen voelde ik me net Juliaantje, weet je wel? Ja, weet je wat ik gisteren gegeten heb? Misschien, nou? misschien heb je het al geroken hoor. Ik heb nog niks <laughs> geroken. Oh, nee, mijn reuk is erg slecht eh, sinds ik ziek ben geworden. Haché, haché. Oh, Haché, nee, dat heb ik... Ach, jezus, ik heb weer wat uitgerekend om langs te komen, hoor. De winden waaien om de rotsen. <laughs> maar wel lekker. Wel lekker, ja. Oeh. Ja, ook heerlijk. Ja, en eh, mijn eh, lieve vriendin, ja, die maakt het ook zo lekker. Want die heeft natuurlijk eh, al de specialiteit draadjesvlees maken. Ja, heerlijk. Nou oh. ja, mm. dat is op zich nog wel heel lekker. En dan ook nog die combinatie met die uien en die aardappels. En, ja. Nou, ja, ja, ja. En we hebben nog een portie over, want ja, je maakt dan een hele pan. En dat komt nooit in één keer op natuurlijk. Ja, als het mij ligt wel, maar ja, dan <laughs> groei ik helemaal dicht. <laughs> dus dat heb ik niet gedaan. Ja, maar dat kan je toch verdelen over de dagen? Ja, dat doen we ook. Dus vanavond, eh, vanavond, luisteraars, eten wij haché. Ja, morgen heeft hij gelukkig geen uitzending. Nee. <laughs> maar ja, radio hebben we toch nog niet. Dus, nee, eh. precies. En, eh, eh, de, tolweg is toch weg. Dus, uh. <laughs> luister, we gaan eventjes de tune draaien van Henny Rukerts programma Watertoren Sport. En dat doen we dan met Herb Albert, want die is het. En, en het nummer heet Route 101. tune van Watertorensport. Ja, Dolly dan voor de luisteraars hem ook eens helemaal. Hè. Ja, bijna helemaal, want die duif zit er eh, doorheen te lullen natuurlijk. <laughs> maar eh, ja, Herb Elbert, ken je ze? Of eh, zegt het je helemaal niet? Jawel, want ik, ik hoor dat toch ook wel bij Watertorensport. Ja, en het Tijuana Bras. Ah. Ja, hij is niet eens eentje te blazen. Hij blaast met het hele, hele bras. Hè? Zo, het is wat? <laughs> Lekker samenblazen. samen blazen. Ja, er wordt heel wat verbrast in die nou, tijd. Ja. En geblazen. Eh, nou is het leuke, eh, aankomend weekend moet ik voor het eerst weer spelen met mijn uh, maatje Ruud Jansen. Oh? Ja. Groot feest ergens met 800 man. In, Zo. Een, in een tent in halfweg. En dan gaan jullie als de Beatle... nee, nee, nee, nee, we gewoon, als Ruud ja, Jansen bent weer. Ja, we zijn wel uit elkaar, maar... <laughs> Ja, want de Ruud Jansen Band bestaat officieel natuurlijk niet meer. maar, bij gelegenheid... Eh, nou ja, dit was een, een eh, organisatie die ons jaren geleden eh, ook regelmatig in huis haalde. Ja. En die wilde zo graag dat we kwamen, want we ah. hebben een soort jubileumfeest. En nou, ik denk dat Ruud toen gezegd heeft van ik haal mijn hart over mijn hand over mijn hart ja En eh, we gaan het toch maar doen. En het is wel leuk, want ook onze, eh, een van onze zangeressen die eh, ooit inmiddels met ons meedeed, komt ook. En die komt ook meezingen. Dus dat is ja, leuk. De Esther Verhagen, een uitstekende zangeres. Ja, die ken ik. Dat is de zangpedagoge van Lea. Kijk. Zie je? Ja, nou. ja, dat is nou een toppedagoog hoor. Echt ja, maar ook een hele goede kan die vrouw zingen. Ja, goede zangeres. En, en, die komt er lekker met ons meedoen. Gaat, Ze oh. gaat kart naar het Park eh, zingen van Donna Summer. Eerlijk? Ja, zal ik het straks even draaien? Ja, dat is goed. Maar voor mijn gevoel, it's getting better all the time. Yes, yes. Toch? <laughs> <laughs> it's getting better all the time. things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene. de Beatles, Getting Better All The Time. Jij, jij kent uh, Donna Summer ongetwijfeld. Tuurlijk, ja. Ja, ze trad ook winters op hoor trouwens. Dat maakt allemaal niet uit. Mhm. In, de, herfst ook. Maar, maar goed, ze heette Donna Summer. En weet je hoe zij hier in Nederland eh, bekend is geworden? Met de chef van Oekelshow Show volgens mij. Hè? ga je door voor de duizend euro ja. doen? <laughs> ja, ik weet wel iets van muziek hoor. Ja, nee, dat is toch... Dat zal je, als je dat al goed toe gezien hebt... dat vergeet je toch van je leven niet meer? Nee, dat was geweldig. Was geweldig. En jammer, jammer dat zij... Eh, ja, ze is overleden. Ik weet ja. Eh, had ze ook eh, die nare ziekte? Weet je niet? Eh, dat weet ik eerlijk. Dat weet ik dan niet meer. Nee, ik kan me niet voorstellen dat zij een drugs uh, ten onder is. Nee, nee, nee. ze had wel een, een lichamelijk euvel. Maar eh, of het nou kanker was of dat ze iets aan het hart had, dat weet ik niet hmm. meer. Rich, Richard Harris zong McCartney's Park natuurlijk in een wat, wat rustigere tempo. Ja. Eh, dat was een hele suite trouwens. Uh, uh, Donna Summer komt ook even uit de suite, maar die doet het heel anders. <laughs> die maakt er een, beetje een disco-versie van. En dat gaat Esther Verhagen met de Ruud Jansen Band in halfweg ook doen. Martha's Park, Donna Summer. De disco-versie. Hoe vond je hem, Dolly? Kende je hem? Ja, natuurlijk kende ik die. Ja, <laughs> zeker. Ja, en dan zie ik al helemaal voor me hoe Esther dat eh, gaat staan zingen. Ja. Dat eh, wordt kippenvel. Volgens mij ook. Ja, dat wordt kippenvel. Ja, een duif met kippenvel. Nou, dat... <laughs> ja, is weer eens wat anders, hè? Ach ja, jongen. Ja, ja jammer eh, we gaan, ik er niet eh, bij kan zijn, hoor. We gaan eh, nog, nog één een, liedje spelen en, dan gaan we weer het nieuws in. Ja, want het is alweer zover, hè? Het is alweer bijna zover. Ja, ja, ja. ja. bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Er was eh, gisteravond heel wat consternatie eh, hier in de buurt van Zandvoort. Eh, de ene politieauto na de andere met sirene, hoge snelheden... gingen door het dorp en die gingen richting station Heemstede-Aardehout. Nou, een heleboel mensen vroegen zich op Facebook af... wat er in godsnaam aan de hand was dat er zoveel tumult was. Ik ga het u vertellen... Een 40-jarige Amsterdammer die riep zondagavond in een trein richting station Heemstede-Aardehout dat hij iedereen dood zou schieten. De politie ging met meerdere eenheden naar het station aan de Zandvoortslaan om de trein op te wachten en de verdachte op te pakken. Rond half elf kreeg de politie de melding binnen en agenten gingen dus snel ter plaatse. De aanwezige mensen op het station werden verzocht het station direct te verlaten. In de trein die kort daarna aankwam werd de Amsterdammer aangehouden en gefouilleerd. Hij bleek helemaal geen vuurwapen bij zich te hebben. De man is meegenomen naar het politiebureau voor onderzoek. Wat er imbecielen heb je de wereld. Ja, eh, eh, eh, iemand in de war, hè. Dat schijnt vaker te gebeuren, dat mensen in de war zijn. Ja, nou ja, goed. In ieder geval is het raadsel opgelost. Iedereen weet nou wat er aan de hand was. Ja, het kost de samenleving wel wat, hè? ja zeker weten. Zeker weten. Eh, dan in Haarlem heeft eh, bij een vechtpartij op de Planetenlaan... een 14-jarige jongen vrijdagavond zijn pols gebroken. De politie heeft in de omgeving een 15-jarige jongen aangehouden... en een tweede verdachte wordt nog gezocht. Omstreeks half negen kwam het slachtoffer uit een supermarkt aan de Planetenlaan. En buiten werd hij, naar eigen zeggen, vanuit het niets bij zijn keel gegrepen... en geschopt door twee jongens. Het slachtoffer sprong bij een vriend achter op de fiets maar toen de twee verdachten achter hem aankwamen... probeerde hij zich rennend in veiligheid te brengen. Dat lukte dus niet, want hij werd door de verdachten onderuit geschopt. Hierbij viel hij op zijn pols. De jongen moest zich in het ziekenhuis laten behandelen. En de politie heeft de verdachte in de omgeving kunnen aanhouden... en hij is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau. Een 29-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag aan zijn gezicht gewond geraakt bij een mishandeling in de Grote Houtstraat in Haarlem. Een 20-jarige Groninger is aangehouden. Het slachtoffer is in het gezicht geslagen, waarna hij ten val kwam. Voorbijgangers waarschuwden de politie toen zij de man op straat zagen liggen. Het slachtoffer is met aangezichtsletsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En op aanwijzing van een getuige kon de dader, de 22-jarige Groninger... rond twee uur s'nachts worden aangehouden in de Smedestraat. Vermoedelijk zijn er nog drie verdachten bij de mishandeling betrokken. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Nou, dan even geen uh, vechten, narigheid en dreigingen en toestanden. Nu even een leuk bericht... Uh, Kenneth Lange is een 21-jarige zandvoorter die een droom heeft. Hij wil namelijk dolgraag meedoen aan het RTL 5-programma Expeditie Robinson. En dit jaar heeft hij de kans. Om aan het programma mee te kunnen doen heeft hij de hulp nodig van zoveel mogelijk mensen die op hem willen stemmen. Expeditie Robinson is een reality soap waarin 16 mensen proberen te overleven op een onbewoond eiland. De show is bedacht door een Brit en voor het eerst op tv gebracht in Zweden. De Nederlandstalige versie is vanaf het begin een co-productie geweest... tussen een Nederlandse en een Vlaamse productiemaatschappij... met deelnemers uit Nederland en Vlaanderen. Nou, wilt u eh, zorgen dat onze eh, eh, dorpsgenoot Kenneth Lange ook daaraan mee kan doen? Stemt u dan op hem via de link www expeditierobinson.nl slash profile. Dat is dan weer in het Engels. P-R-O-F-I-L-E. En dan slash 120. Alerte bewoners in de Indische buurt van Heemstede... Eh, zagen een man over schuurdaken lopen en vervolgens naar beneden klimmen. Met diverse eenheden werd de wijk afgeblokt door de politie... toen de bewoner die het allemaal zag de politie had gewaarschuwd. En de verdachte werd staande gehouden. Nou, wat bleek nou? Het was de zoon des huizes die een alternatieve vluchtroute... vanuit de ouderlijke woning had gevonden. Nou ja, de complimenten gaan natuurlijk wel naar de alerte melder... maar gelukkig was het een eh, loos alarm. Dan even een laatste bericht en dat vooral voor de natuurliefhebbers. Want per 1 januari 2017 is de wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de huidige flora- en faunawet, natuurbeschermingswet en boswet. De wet dient ter bescherming van gebieden, plant- en diersoorten en bossen. Nou, waarom zeggen we dit nu? Omdat dus het broedseizoen in maart start. En om te voorkomen dat de broedende dieren verstoord worden moeten bijvoorbeeld honden worden aangelijnd, Zeker in de broedtijd. In Noord-Holland broeden veel vogelsoorten die beschermd zijn... en vooral vogels die hun nest op de grond hebben... maar ook natuurlijk de reeën, de konijnen, hazen, hagedissen... kunnen gemakkelijk door loslopende honden worden verstoord. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest... Nou, en dan is het risico natuurlijk groot dat de jongen verhongeren en hun eieren niet uitkomen of dat de eieren of jongen worden opgegeten door roofdieren. Ook wordt geadviseerd eh, door de natuurorganisaties om huiskatten s'nachts binnen te houden... omdat zij een risico kunnen vormen voor nesten met eieren. Nou, tot zover het regionale nieuws. Het weerbericht met Dolly Tempierik het is wisselend bewolkt op deze maandag en het komt tot enkele buien. De zuidwestenwind waait overwegend matig en aan zee soms vrij krachtig... en draait later naar noord en de temperatuur stijgt naar een graad of 8. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Hier en daar komt het tot een bui en koelt het af naar een graad of 4. Morgen zijn er wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon... Op een lokale bui na blijft het droog. De temperatuur komt in de middag uit op ongeveer 7 graden. Na morgen is en blijft het wisselvallig met temperaturen die geleidelijk op gaan lopen naar ongeveer 11 graden aan het eind van de week. In het weekend blijven, lijken de temperaturen weer te gaan dalen. Nou, tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. liedje van de Sidekick. Op CFM Zandvoort. Ik voel mijn lichaam trillen. Als ik je daar zie staan. Lachen naar een ander wat doe je mij toch aan? Lik je soms je wonden? Deed ik jou zo'n pijn? Iedereen maakt fouten, waar zouden we anders zijn? Kom door jezelf. binnen. Kom, laat ik maar eens gaan. Maar net voor ik me omdraai, kijk jij me plotseling aan. Je wenkt me met een glimlach en fluistert zacht mij na. Ja, ik ben eh, eh, liefhebber van goede Nederlandstalige muziek. En dit vind ik zo'n eh, nummer. Echt, ja, eerlijk hè? Eerlijk is eerlijk. Frans-Duits, goede stem. leuk nummer. En ook dat eerste liedje van hem. Hè. wat was de titel er ook weer van, joh? Dat eerste liedje van hem. Ik heb geen idee. Ja, wel toch. Hè. Nou, even zo gaan. Ja, oh, denk maar dat je alles mag van mij. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is waar ook. ja. Eh, dat was de eerste, maar dit was eh, volgens mij de tweede grote hit die heeft eh, gehad. En ik denk dat er nog zomaar best wel een aantal hits zullen volgen. Nou ja, laten we het hopen. En dan krijgt hij misschien wel steun van een gitaarman. <laughs> Want een lekker gitaartje daaronder is ook altijd, hè?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 Ken jij Davy? Ja. <laughs> ja. En eh, heb je het gehoord van Davy? Eh, eh, welke Davy? Nou, hij is road again. Oh, wat heerlijk. <laughs> Nou, ik, ik, wacht hem op. Ja. Ja. Manfred Matter, uh, Earth Band, on the Road Again. Heerlijk nummer. Mooi het orgeltje erachter. Ja, daar houden we van, toch? Jazeker. <laughs> Davis turning handouts down to keep his pockets clean. All his goods are sold again. His world as good as gold again. Says if you see Gene now.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 I'm true to all my colors and I wear them all with pride. I am your face, your face in the crowd. So save a little love for me, yeah. Save a little before we wake or as we fall asleep. I still can see your face, and I know you can see mine. But I can feel your heartbeat, you can hear my voice. You touched my soul, and my soul touches yours. And we made a promise somewhere down there Life. Het was eh, eh, mijn eigen zoon Sven samen met Marlies Schudde. Twee leerlingen van het Mendel College in, eh, in Haarlem die elkaar vonden. En dit nummer opname naar aanleiding van het concert... wat Lionel Richie gaf met uh, Treintje Oosterhuis samen in het uh, Gelderdoom... in het kader van Symfonica in Rosso. Nou, leuk om eventjes te draaien. Dolly, ja, Sharon. Ben je er nog? Jazeker. ja, <laughs> eh, we, gaan alweer naar de klok van 1 uur. Ja. En zo dadelijk een stukje conference. Ah, oui. Dan gaan we even kijken of we Joop kunnen bereiken, hè? Joop van Nes, toch? Ja, kwart over één, hè? Ja. ja. Ja, kijken of die klaar zit. Wij wensen de luisteraars die nog niet hebben geluncht... Eh, een smakelijke lunch.